Raymond Seré met het nms journaal Het onderzoek naar de ramp met het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia is ontoereikend. Dat hebben Duitse experts van de Duitse Organisatie voor Onderzoek naar Ongevallen op Zee gezegd. Bij de ramp in januari vorig jaar kwamen 32 mensen om het leven, onder wie 12 Duitsers. Volgens de Duitse organisatie was het onderzoek voornamelijk gericht op de fouten van kapitein Scatino En is geen onderzoek gedaan naar de technische staat van het schip en de fouten die zijn gemaakt bij de reddingsoperatie. De chaotische situatie tijdens die reddingsoperatie is volgens de experts de oorzaak van de vele slachtoffers bij de ramp. Zo waren er maar drie bemanningsleden die toezicht hielden op de 29 lift aan boord. Later werden negen lichamen teruggevonden in de liftschachten. In Tunesië en Libië is het nog altijd onrustig na de moorden op politici die tegen strenge islamitische partijen zijn. In Tunesië zijn nog altijd demonstraties aan de gang van aanhangers van Mohamed Brahmi die donderdag werd vermoord. In Libië was het gisteren de hele dag onrustig. Kantoren van de moslimbroederschap werden aangevallen uit woede over de moord op een politieke activist die kritiek heeft op de, de strenge islamitische partij. In Benghazi was een gevangenisoproer tegen het strenge regime. Honderden gedetineerden wisten te ontsnappen. De meeste zijn nog altijd niet gepakt. In het Limburgse natuurgebied Kempenbroek zijn moerasplanten teruggekeerd die daar vroeger groeiden. Ze zijn de afgelopen week ontdekt. Het gaat om moerashertshooi, egelboterbloem, hazenzeggen, pilvaren, echte koekoeksbloem en drijvend fonteinkruid. Ze groeien in een gebied dat tot voor kort bestond uit landbouwgrond. Die grond is door natuurorganisaties opgekocht en weer hersteld als moeras. Kempenbroek was vroeger een nat veengebied met moerassen. Bij Parijs is een grote feesttent tijdens noodweer ingestort en op de feestende massa terechtgekomen. 30 mensen raakten gewond, van wie zes ernstig. ook in andere delen van Frankrijk zorgden onweer en zware windvlagen voor overlast. Ze moesten een TGV-trein halverwege de rit stoppen, honderden passagiers stranden. En dan het weer, geregeld zon, vooral in het westen, door 22 tot 25 graden.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 van een album Ken Burns Jazz. En het heeft een prachtige titel. Potato Head Blues. Ik ga verder met uh, Louis Jordan en eh, zijn Timphony 5. Louis Jordan is, eh, is eigenlijk de grondlegger van de R&B en de pop. Hij werd eigenlijk in, vlak na zijn hoogtijdagen al gecoverd door B.B. King, Chuck Berry en Bill Haley. En ehm, ook Freddie Hubbard speelde mee in zijn band. Dus hij heeft ook misschien nog wel invloed gehad op de, op de bebop. Ehm, nummer wat ik ga draaien, dat heette Barnyard Boogie, Louis Jordan. Louis Jordan hoorde u de geweldige saxofoon van Earl Bostic. Eh, het nummer heette de Harlem Nocturne en het komt van een verzamelalbum, de EP Collection uit 1999. We gaan verder met ehm, opnieuw Count Basie, maar deze keer ehm, ja, speelt hij eh, nummers van Joe Williams. En eh, het nummer wat ik ga draaien heet My Baby Just Cares For Me. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. My baby don't care for high-toned places. My baby don't care for rings or other expensive things. She's sensible as can be. expensive things. She's as sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. Count Basie met eh, een Joe Williams standard... My Baby Just Cares For Me. Ehm, we gaan verder met een eh, artiest die ik nog niet eerder eh, gedraaid heb in dit programma. En dat is Cannonball Adderley. Van het album Paris, Jazz at the Philharmonic, een live album... komt zo direct het nummer This hier. Cannonball Adderley is een, ehm, ja, ze is een, is getalenteerde trompetist, klarinetist... en hij speelt ook altviool... Um, ehm, hij heeft een, eh, een bijnaam, uh, Cannonball, die heeft hij gekregen omdat hij zijn enorme eetlust had. Waarom ze eigenlijk uh, hem kannibaal noemden. En, ehm, of Cannibal, en dat werd later Cannonball. Zijn succes kwam eigenlijk eventjes voordat hij zelfs, zelf ging spelen. Toen hij met Miles Davis ging spelen. En waar hij onder andere heeft bijgedragen aan de nummers ehm, van de albums Milestones en Kind of Blues... Ik ga eventjes een eh, korte introductie opzetten van uh, Cannibal Adderley... en daarna komt het nummer This Here. Nous avons deux parties pour dit concert. La première partie est avec deux orchestres et après l'entracte, il y a deux autres orchestres. Nous commençons avec l'orchestre, euh, euh la batterie de Louis Hayes. contrabass, contrabass Sam Jones. Now piano Vic Feldman. Trumpet Nat Adderley. Pour la première fois à Paris, euh, alto saxophone Cannonball Adderley. heeft geluisterd naar Cannibal Adderley met het nummer This Here. Naast dit nummer heeft hij natuurlijk nog een hele grote hit gehad met eh, het nummer The Work Song. We gaan verder met ehm, eigenlijk een band waar hij zelf ook in heeft gespeeld. Alleen dit keer ga ik een nummer draaien van de tweede periode van Miles Davis. Uh, daar is ongeveer 1963 eh, dat Miles Davis een, een, nieuw quintet ging vormen. En daar gaat een leuke anekdote over. Namelijk dat uh, Miles Davis toen eh, een aantal artiesten heeft uitgenodigd in zijn appartement in New York. Heeft ze gevraagd om auditie te doen daar te plekken. Hij eh, zat er zelf niet bij, maar hij ging boven zitten. Had een intercomsysteem. En ging vervolgens twee dagen lang naar hun zitten luisteren. Terwijl zij beneden zaten te jammen. En hij, na twee dagen kwam hij tot de conclusie dat dit een, ja, een perfect quintet was. En naast Miles Davis uh, zit daar dus onder andere in Herbie Hancock, uh, Ron Carter en eh, ja, nog een aantal anderen, wiens naam ik niet bij de hand heb. U gaat luisteren naar een, naar een live nummer. Um, en dat is opgenomen in New York, in de Philharmonic Hall. En in 1964. Oh ja, hier heb ik ook de namen natuurlijk. Naast Miles Davis op trompet, George Coleman op tenorsax, Herbie Hancock op piano, Ron Carter op bas en Tony Williams op drums. I'd like you to know a young man who has created quite a stir in the music world. His name is Tony Williams. Tony Williams. to see this young man. You know, there's a lot of good music yet to be made. I think Tony is about 19 years old. It's kind of scary that a young man should have so much talent. On bass, a gentleman whom I'm sure you all know, Mr. Ron Carter. Ron Carter. I think we'll finish the rhythm section playing piano tonight, Herbie Hancock. I'm playing tenor saxophone, and this fella's going to scare you tonight if he hasn't already, I'm sure, Mr. George Coleman. George Coleman. And I know you have a big ovation for the gentleman who fronts this group, Miles Davis. heeft geluisterd naar Miles Davis met het nummer So What. En we gaan verder met eh, Ella Fitzgerald en uh, Louis Armstrong. En nu wel het nummer Let's Call the Whole Thing Off. We gaan natuurlijk nog gewoon eventjes verder. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either. I say either. You say neither. And I say neither. Ine, eine, and either let Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling of off. Oh, let's call You tomato. And you like tomato. Potato. that you're fairer than a lot of guys, just as pleasing. That I doff my hat as a worshiper at your shrine. It's not that you're rarer than asparagus out of season no, my darling, this is the reason why you've got to be mine. You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire while the breeze on high sang a lullaby geluisterd naar Denise Jenna met You Would Be So Nice To Come Home To... van het album I Was Born In Love With You. Ik heb haar eh, onlangs eh, voor de eerste keer live mogen aanschouwen... in de eh, Noordse Jazz Club in Amsterdam. En dat was eigenlijk een geweldige ervaring. Ik kwam daar voor het eerst. Je kan daar ook eten en we hadden een tafeltje eigenlijk aan het podium. Het is ja, redelijk klein, maar enorm intiem en gezellig... En als zo'n artiest als Denise Jenner optreedt, dan eh, nou, een prachtige ervaring als die zeg maar twee meter voor je staat, eh, staat op te treden. En ze gaf een eh, ja, geweldig optreden met een hele hele mooie toegift waarin ze eigenlijk op verzoek van het publiek allerlei nummers op, in haar stijl zong. We gaan verder met een, met, nog met een nummer van haar. Um, zij heeft namelijk behalve jazzklassiekers ook een aantal gedichten um, eh, ja, zeg maar in muziek eh, eh, omgezet. En het volgende nummer is Wari Bari Odi. Het is geschreven naar aanleiding van een gedicht van Michael Slory. Denise Jenna. tinga tinga ala jaso jaso me tuka tuka ala jaso jaso me lanyi lanyi ala jaso jaso me pepe pepe amite furu na jaso me ni chalesi ala jaso naina biji gruya makaba awasre naini sra futen sa tro wa bidi kutu wa olo piso soleti furo. caminhar. Vamos pra bem longe da maldade, Deus que nos guie em direção a luisterde naar Clara Núñez van het album Canto das Tres Racas uit 1976, het nummer Tenja Paciência, zoiets als Heb geduld. Clara Núñez was een eh, hele beroemde, bekende eh, Braziliaanse samba-zangeres. Ze is maar 40 jaar geworden helaas, want na haar een, eh, routineoperatie is zij als gevolg van een allergie allergie in shock geraakt en overleden. En Brazilië was in grote schok destijds ben alweer toegekomen aan het laatste nummer eh, van eh, vanochtend. En dat is een nummer van de Caribbean Jazz Project. De Caribbean Jazz Project is eigenlijk een eh, groep... Ehm, die ontstaan is uit een gelegenheidsconcert in, in New York in 1995... ze kregen daar geweldige recensies en besloten toen eigenlijk door te gaan als groep. Ze richten zich op Latin jazz en uh, Afrikaans-Cubaanse jazz. Ze bestaan uit eh, Dave Samuels, Paquito Riviera en Andy Narrow. En ze hebben onder andere ook met eh, Diane Schuur een eh, album gemaakt. Dat heet The Gathering. Daar ga ik de volgende keer een nummer van draaien. Ehm, voor vandaag ga ik het houden bij Tell Me A Bedtime Story. Ehm, en zoals gezegd ga ik hiermee het uur besluiten. U heeft geluisterd naar Twee Uur Jazz. Gepresenteerd door Jeroen van Sluisdam. Mocht u nog even na willen kijken wat ik gedraaid heb... dan kunt u dat terugvinden op internet op onze site www.cfmjazz.nl. Daar kunt u ook reacties kwijt en eventueel verzoekjes voor een volgende keer. De Caribbean Jazz Project met Tell Me a Bedtime Story.